Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen proeven met meer publiek bij concerten en voetbalwedstrijden. Vanaf januari gaan onderzoekers ermee aan de slag, zegt staatssecretaris Keijzer. De bedoeling hiervan is dat je in een veilige omgeving kunt zien wat er mogelijk is voor de evenementenbranche. Dat is gewoon goed voor de evenementenbranche, maar zeker ook voor de Nederlandse bevolking... die natuurlijk zo van ook snakt naar met elkaar weer naar de film gaan. Er wordt dus gekeken naar bioscopen, maar ook naar voetbalwedstrijden en concerten... waarbij het publiek moet zitten. Voor festivals en optredens waarbij het publiek rondloopt vindt het kabinet het te vroeg. Motorclub Satudara blijft verboden, heeft de hoogste rechter van ons land bepaald. De leden mogen niet meer bij elkaar komen en je mag ook geen Satudara-logo dragen. De motorclub probeerde dat bij de rechter aan te vechten, maar die ziet Satudara als criminele club. Nooit eerder groeide de economie zo hard als de afgelopen maanden. Voor de zomer ging het niet goed. Door de lockdown gaven we geen geld uit in kroegen, restaurants of de bios. Maar in juli, augustus en september is de schade dus een beetje hersteld. Steeds meer gemeentes delen gratis mondkapjes uit aan gezinnen die krap zitten. Een stichting in Den Bosch verstuurde er duizenden aan ouders van middelbare scholieren. Eh, ja, wij ehm, zijn door de gemeente benaderd en die zeiden van ja, dat wordt een verplichting, die mondkapjes op het voortgezet onderwijs. Maar hoe gaat dat bij gezinnen waar het inkomen maar eh, niet toereikend is? En dat zijn niet van die wegwerpdingen. Nee, dit zijn wasbare eh, mondkapjes, zwart. Dus wat bij de jongelui wat meer gewenst is. En er staat nog een bedrukking op samen, oftewel samen moeten we doen. Op 1 december gaat de mondkapjesplicht in. Krijg je het weer nog? Er is kans op een buitje vanmiddag en het is een graad of 13. Morgen grijs, maar meestal droog met 14 graden. En zondag heb je meer kans op regen.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 Het is zo lang geleden. Mijn gevoel is nog vers voor jou. Oh, ook al weet ik beter, kan je niet vergeten. Ik kan jou niet laten gaan. Als harten konden spreken, oh je moest eens weten. Alles wat ik je vertellen zou. Oh, laat het steeds verbreken, blijf in het verleden. Wat heb jij met mij gedaan? Het is hopeloos sort of mean jelly, jelly, jelly, on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick, uh-huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I just that you like. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ga niet zelf op jacht naar pedo's, zegt minister Grapperhaus. Er zijn de laatste tijd steeds vaker berichten over pedojagers. Grapperhaus keurt het af als burgers eigen rechten spelen. De evenementensector wil half januari gaan testen met meer publiek... in bioscopen, zalen en bij wedstrijden. Dat heeft de sector afgesproken met staatssecretaris Keizer. China feliciteert Joe Biden met het winnen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de keuze van de Amerikanen te respecteren. President Trump erkent niet dat hij heeft verloren. En het weer. Nu en dan regen of motregen. Het is een graad of 13. Morgen bewolkt, plaatselijk wat regen en een graad of 14. your broken heart. Yeah, yeah, yeah, I can feel your hurting. Still, you choose to play the part.